Al blijft het de vraag of de coronademonstratie dan veilig kan verlopen. Dat is aan de demonstranten zelf eh, en aan eh, het gezag van Rotterdam... Eh, zij hebben de mogelijkheid om te kijken wat zij met deze demonstratie doen. En eh, of dat veilig verloopt, dat ligt dus heel erg aan hoe die mensen zichzelf zullen gedragen. De politie is boos dat onderhandelingen voor een nieuwe CAO op niet zijn uitgelopen. De Olympische vlam brandt in Peking. De winterspelen zijn geopend in het zogenoemde Vogelneststadion. Midden in de sneeuwvlok, het symbool van deze openingsceremonie, zwaaien deze twee atleten wil je de eerste sporters van Team NL zien... dan moet je de wekker vannacht zetten rond kwart voor vier. Dan komt de Nederlandse snowboarder Melissa Peperkamp in actie. Vrouwen uit het Spaanse Girona kunnen voor het eerst menstruatieverlof opnemen. De regel is opgenomen in de wet en geldt voor zo'n 500 vrouwen die voor de gemeente werken. De ambtenaren krijgen tot 8 uur vrij tijdens hun menstruatie... maar moeten deze uren wel op een ander moment inhalen vliegen er binnenkort eieren door de lucht in Rotterdam. De Rotterdammers zijn niet blij dat een oude iconische brug in hun stad uit elkaar moet worden gehaald. Het superjacht van de rijkste man ter wereld, Amazon-oprichter Jeff Bezos, kan er anders niet door. Pablo is daarom een Facebook-actie gestart. Hij wil met andere stadsgenoten eieren gaan gooien naar het schip, zegt hij tegen Hart van Nederland. Omdat ik vond dat er een beetje een statement gemaakt moest worden op een ludieke manier. Naar dat je niet, als je maar heel veel geld hebt, dat we even de brug uit elkaar halen. 4000 mensen hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het eiergooien. Pablo wil wel benadrukken dat het om een grap gaat. En dan nog het weer grijs. Vanmiddag overal regen, soms ook flinke buien, 9 graden. Morgen droog, af en toe een zonnetje, dan wel wat kouder.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 die zich zou hebben aangesloten bij IS in Syrië. Via sociale media zou ze jonge vrouwen in Nederland hebben geronseld... en wapens hebben aangeboden. Zelf ziet ze zich niet als IS-lid, maar als naïeve jonge vrouw destijds. Door de vele besmettingen en quarantainegevallen onder luchtverkeersleiders op Maastricht Aken Airport kunnen dit weekende op bepaalde tijden geen vliegtuigen opstuigen of landen. Het lukt de luchtverkeersleiding niet om het rooster rond te krijgen. En spoorbeheerder ProRail stapt naar de rechter vanwege een verbod van de arbeidsinspectie. Die wil dat ProRail stopt met het gebruik van bepaalde stenen onder het spoor omdat daar kankerverwekkend kwartstof in zit.